Hij wordt onder meer verdacht van medeplichtigheid bij misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden onderzoek tegen de man loopt al jaren. Hij woont buiten Frankrijk, maar waar is onbekend. Hij werd opgepakt toen hij op vakantie was in Zuid-Frankrijk. De overleden Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu wordt op 1 januari begraven. Dat heeft zijn stichting bekendgemaakt. De dag daarvoor kan het publiek afscheid van hem nemen in de St. George-kathedraal in Kaapstad, waar hij wordt opgebaard. Tutu overleed op tweede kerstdag op 90-jarige leeftijd. Hij gold als het geweten van Zuid-Afrika, vooral door zijn vreedzame strijd tegen de apartheid. In 1984 kreeg hij daarvoor de Nobelprijs voor de Vrede. Na het einde van de apartheid bleef Tutu zich inzetten voor verzoening en vrede, ook in andere landen. Sinds het begin van de burgeroorlog in Jemen zijn in Saoedi-Arabië 59 burgers gedood bij luchtaanvallen van de rebellen in Jemen. Dat hebben de Saoedische autoriteiten bekendgemaakt. In de ruim zeven jaar dat de burgeroorlog nu duurt, zouden de rebellen in Jemen 430 raketten en 851 drones naar Saoedi-Arabië hebben gestuurd. De meeste werden onderschept, waardoor het aantal burgerdoden in Saoedi-Arabië beperkt bleef tot 59. De Saoediers zeggen niets over het aantal burgerslachtoffers slachtoffers dat in Jemen is gevallen... als gevolg van de Saoedische luchtaanvallen. Waarschijnlijk gaat het om vele duizenden. Het weer, hier en daar regen. In de noordoostelijke helft van het land kan het glad zijn door ijzel. Eerst in Noord-Holland, Flevoland en Gelderland. Later vannacht in Overijssel, Friesland, Drenthe en tot slot in Groningen. Daar kan het ook ochtends nog glad zijn. Minima van min 2 in het noorden tot plus 5 in het zuiden. Daarna een overwegend bewolkte dag.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 Teach you bitches how to keep your player under pressure. Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin. 99 problems and ain't none of them a man. Many men tried, but many men fail. I gotta get the head before I let you get the tail.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 Ja doet je best, maar we zijn niet impress. Weekend weer blem, dus mijn focus is weg. Domme invest, domme invest, t-shirt is zes maar toch kom ik een vest. Het is geen stress, want ik maak het weer back. Neem daarmee mee weg, trek haar haar pincet. Blem, dus ik ben in een wazig gewoon. Zet me op, snap, maak die man van je boos. Spend dus zet me als Hans in de telefoon. Jij bent van mij als ik drank voor is je koop.